Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer expats in Nederland kopen een huis. Volgens makelaarsvereniging NVM is het aantal in vijf jaar tijd verdubbeld. Dat komt vooral doordat er veel minder huurwoningen zijn. Op het eerste gezicht valt het aantal woningen dat expats op de kop tikken nog wel mee, zegt de NVM. Als we kijken naar de totale Nederlandse woningmarkt... wordt ongeveer 1,6 van de woningen eh, die door NVM-makelaars worden verkocht... Eh, door expats gekocht. Dus dat is relatief weinig. Maar lokaal, zou je zien in de hotspots, heeft dat echt wel effect op, eh, op de krapte op de woningmarkt. De expats kiezen vooral voor huizen waar weinig of niets aan hoeft te gebeuren. Een emotionele avond gisteren voor ouders op een basisschool in Zoetermeer. De conciërge wordt verdacht van het bezitten en maken van kinderporno. Ouders konden vragen stellen over de zaak, maar die werden lang niet allemaal beantwoord, hoorde Hart van Nederland. Wat we voornamelijk hoorden, wij, willen gewoon weten of ons kind op die foto staat. Ja, emotioneel. Ja, heel heftig voor het team, voor de school, voor de ouders. U bent ouder, wat eh, eh, heeft u antwoord gekregen op de vragen waar u mee zit? Eh, nee. Dat kan ook niet. Er is onderzoek eh, gaande. De conciërge van 57 zou stiekem filmpjes en foto's hebben gemaakt... mogelijk kinderporno. Ook wordt hij verdacht van ontucht met twee meisjes. En in Brabant staat een bijzonder huis te koop. Het staat half in het Nederlandse plaatsje Baarle-Nassau... en half in Baarle-Hertog, dat bij België hoort. Het is letterlijk een grensgeval dus. Dat vertellen de huidige bewoners bij Omroep Brabant. De enigste huis waar echt twee huisnummers op zitten. Waar de grens echt door de voordeur loopt. Ik vraag wel eens morgens aan de van... Eh, hoe is dat in België? Is <laughs> dat hetzelfde weer als hier? Maar we maken er grapjes over. Ja. Het is speciaal, hè? Het is niet altijd even makkelijk, nee. Het is half Belgisch en half Nederlands, dus je moet alles betalen. Twee keer belasting? Ja. De financiering is ook lastig met een Nederlands en een Belgisch deel, zegt hij. Je mag maar één hypotheek afsluiten, dus de eventuele koper moet de andere helft zelf betalen. En voor de overdracht moeten twee notarissen worden geregeld en dus ook betaald. Krijg je het weer nog. Vanochtend veel grijs en vooral in de noordelijke helft van het land regen of motregen. Vanmiddag is het bijna overal droog en later komt de zon er af en toe bij. Het wordt maximaal 19 tot 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog 30 kilometer file. Zo rijdt het wat langzaam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging een kleine 10 minuten.